DSB zegt dat ze niet zelf met de Nederlandse grote banken heeft kunnen overleggen over de financiële risico's die DSB loopt. Die risico's worden door die banken volgens DSB als te ernstig ingeschat. Als DSB kansen voor overname ziet, krijgt het nog langer de tijd. Zo niet, dan zal de rechter het faillissement uitspreken. Nu de rechtbank het besluit over DSB heeft uitgesteld, roept minister Bos de grote banken op snel met DSB om de tafel te gaan zitten. De banken moeten dan hun inschatting geven van de situatie. Bos zei in de Tweede Kamer dat de banken bij het overleg van afgelopen weekend een garantie van 5 miljard van het ministerie hebben geëist voor de risico's die ze zouden lopen bij een overname. Bos vond zo'n bedrag niet verantwoord. Een meerderheid van de gemeenteraad van Tilburg vindt dat burgemeester Vreeman moet opstappen. Uit een rapport over het Atje Theater bleek dinsdag dat Vreeman informatie heeft achtergehouden voor de raad en zijn eigen collegeleden. Gisteren werd al duidelijk dat verschillende fracties geen vertrouwen meer hebben in Vreeman... Nu ook de SP die conclusie heeft getrokken is een meerderheid voor zijn vertrek. Vreeman wil zich woensdag in een debat over de zaak verdedigen. Foppe de Haan gaat naar Ajax Cape Town. Die gaat die trainen, die club. Hij heeft bij de Zuid-Afrikaanse satellietclub van Ajax een contract tot het einde van het seizoen getekend. De ploeg uit Kaapstad staat zesde in de Zuid-Afrikaanse competitie. In maart zei de Haan dat hij zou stoppen als coach, maar een club in het buitenland trainen is voor hem een lang gekoesterde wens. De Haan was 15 jaar trainer van Heerenveen en 4 jaar bondscoach van Jong Oranje.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 I just wanna feel real love, feel the home that I live in. Cause I got too much life running through my veins, going to waste. through my veins sure I am.